Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING trekt de omstreden salarverhoging van topman Hamers in. Het voorstel wordt niet in stemming gebracht op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Vorige week werd bekend dat ING-bank topman Hamers 50% meer salaris wilde geven. Hij zou 3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Het voorstel leidde tot felle reacties. Politiek Den Haag sprak er schande van en veel klanten stapten over naar een andere bank. Voorzitter Van der Veer van de Raad van Commissarissen zegt dat hij de ophef betreurt... en dat hij de publieke reacties heeft onderschat. Het gaat weer goed met het toerisme naar landen rond de Middellandse Zee. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat het aantal boekingen naar Turkije in januari met 90% is gestegen vergeleken met een jaar eerder. In Turkije was in 2016 een mislukte staatsgreep. Ook waren er aanslagen en bleven toeristen weg. Ook naar andere landen waar toerisme inzakte vanwege de veiligheidssituatie, zoals Egypte en Griekenland, gaat het weer beter, zegt de reisbranche. De overheid moet het gebruik van kachels en open haarden in Nederland terugdringen. Dat schrijven 23 organisaties, waaronder gemeenten, GGD's en het Longfonds aan het kabinet. Volgens hen leidt de houtstook tot gezondheidsklachten, stank en roetneerslag. De organisaties vinden dat er onder bepaalde omstandigheden een stookverbod moet komen, bijvoorbeeld als er weinig wind staat. Kleine scholen krijgen opnieuw extra steun om sluiting te voorkomen. Het gaat om zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen. Die krijgen nu al een toeslag van 120 miljoen euro. En daar komt nog eens 20 miljoen bij. Volgens minister Slop zijn kleine scholen belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Het vorige kabinet wilde de kleine scholentoeslag nog afschaffen. Het weer bewolkt en druilerig. In de namiddag en avond van het westen uit droog en het is 5 tot 8 graden. Morgen geregeld zon, 8 tot 12 graden. Donderdag kans op buien en meer wind. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gewoonlijk door het slechte weer op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. Ook 25 minuten op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp. Een uur vertraging bijna op de A9 Alkmaar Amstelveen door een kapotte auto bij knooppunt Rotterpolderplein. De file begint al bij Heemskerk. En een uur vertraging op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven. De weg is net weer vrijgegeven. Op de A13 Rotterdam Den Haag tussen Delft en Knoop Prins Klausplein een kwartier erbij. 20 minuten op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 20 eh, minuten over 12 kilometer.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 Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.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 que je peux. Elle voulait que je l'appelle Venise, les yeux trempés, les bras brisés, les chiens soumises en marche-pied me penchant comme la tour de Pise Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle volise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.